uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. In Frankrijk wordt nog steeds geprotesteerd tegen het verhogen van de brandstofprijzen. Actievoerders in gele hesjes blokkeerden bij Calais de oprit naar een snelweg. De politie gebruikte traangas om de 500 actievoerders te verdrijven. Daarbij zou tenminste één persoon gewond zijn geraakt. Eerder op de avond dreigde een man in het westen van Frankrijk... een granaat te laten ontploffen bij een tankstation. Hij wilde de Franse president Macron spreken... De man heeft zich uiteindelijk overgegeven. Op Facebook staat voor zaterdag een grote demonstratie aangekondigd in het centrum van Parijs. 36.000 mensen hebben inmiddels aangegeven daar naartoe te gaan. Het afgelopen jaar is bijna 8000 vierkante kilometer bos verdwenen... uit het Amazone-regenwoud in Brazilië. Dat is een gebied zo groot als de provincies Utrecht, Gelderland en Flevoland bij elkaar... en is de grootste illegale ontbossing in 10 jaar tijd... Het bos is belangrijk voor het tegengaan van de opwarming van de aarde... omdat het grote hoeveelheden broeikasgas opneemt. Mocht het voorgenomen boerkaverbod daadwerkelijk worden ingevoerd... zal Amsterdam niet gaan handhaven. Dat heeft burgemeester Halsema gezegd. De Eerste en Tweede Kamer hebben voor een beperkt boerkaverbod gestemd... waarmee gezichtsbedekkende kleding onder meer op scholen en in ziekenhuizen wordt verboden. Halsema vindt dat vrouwen zelf moeten kunnen kiezen of ze een boerka willen dragen. De nieuwe moderne ijzerfabriek van Tata Steel komt niet in Nederland te staan. Het staalbedrijf kiest voor nieuwbouw in thuisland India. In de fabriek zal 400.000 ton vloeibaar staal per jaar worden geproduceerd. Ook wordt het proces in de nieuwe fabriek gemoderniseerd en milieuvriendelijker gemaakt.